Laatst lekte uit dat ze op 19 december komende maandag met excuses zouden komen. Maar er kwam veel kritiek op. Premier Rutte houdt dan in ieder geval een toespraak. Maar dat is eigenlijk ook alles wat hij erover kwijt wil. Wat ik maandag ga doen, wat het kabinet van plan is... dat houden we echt nog even nevelig gehuld. En hoe precies de besluitvorming daar naartoe plaatsvindt... is ook nog eventjes eh, vertrouwelijk. Ik meld u alleen wel dat wij vandaag gesproken hebben... over het rapport van de dialooggroep, want dat ligt er. En daar hebben wij natuurlijk vandaag... Eh, eh, nodig over besproken met elkaar. En dat zal leiden tot een reactie eh, aanstaande maandag. Sommige organisaties vinden dat het kabinet op 1 juli met excuses moet komen. Als het 50, 150 jaar geleden is dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank. Eind vorige maand vroegen 120.000 mensen om hulp. Dat is 30% meer dan vorig jaar. Dat komt volgens de organisatie door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Vooral mensen in loondienst komen nu steeds vaker in de problemen. Er kunnen delen van het voetbalstadion van ADO Den Haag wegwaaien als het gaat stormen. Het gebeurde dit begin dit jaar ook al tijdens storm Yunis. Zo jongens, er gaat ons stadion. Wow, holy moly. Helemaal fucked up. Zo hé. Oh. Tyfus. Het dak is ondertussen gemaakt, maar uit onderzoek blijkt dat het gerepareerde dak met windkracht 8 of hoger misschien wel weer loskomt. In het stadion mag voorlopig alleen worden gevoetbald als het niet hard waait. En dan nog het weer. Nog steeds glad hier en daar. Vanavond en vannacht kan het wel min 8 worden. Morgen eerst mistig, later zon en een temperatuurtje rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat nog 40 kilometer file in de regio. Het is nog erg druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Leidsendam. Je hebt daar een half uur tijdverlies. En verder is de A6 Muiden-Lelystad dicht bij Lelystad...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 Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Verhalen, cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis in de duizend ballen van een piek. En als ik alles door elkaar drink, word ik kerstmis, En na de kerst ga ik wat doen aan gymnastiek.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 Ik wil met je naar de club, En vergeten waar we zijn. So fly. Shorty, ja, je bent zo so fly. Shorty, hoe kom jij zo so fly? Rond de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte wil nog niet zeggen of het kabinet maandag inderdaad met excuses komt voor het slavernijverleden. Rutte houdt maandag een toespraak over een slavernijrapport dat in juli verscheen. Er komt ook energiesteun voor mensen met blokverwarming en blokelektriciteit. Hoeveel moet nog worden vastgesteld, maar volgens minister Jette komt het in de buurt van de bijdrage via het prijsplafond en de 190 euro die andere huishoudens krijgen. In een bevoren vijver in de buurt van Os is een dode gevonden. De voeten van de dode staken boven het ijs uit. Wie het is, is nog niet bekend. De politie denkt op dit moment niet aan een misdrijf. En het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het gaat 5 tot 8 graden vriezen. Morgen eerst mist, later ook wat zon. En maximaal plus 2 graden. Come on, come on. see us in the club, just a little love, represent your side like me. Cause round here, if you slip, you catch a hot one. Try shot, got a couple of them down one. Belvedere in the rear of the club, pulled up on dubs, and we bout to go and buy the bar up. So, so, for sure, we ain't playing. Hang with no lames, walk insane. Hey, where the party at? Yeah. Girls is on the way, but up a car, yeah. Yes, we do. Models and models talking all of that. Uh -huh.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 Uh -huh. Uh-huh. Girls is on the way, but up a cardiac. Uh. Uh-huh. Models and models talking all of that. Yeah. No Someone wears fucking right around 130. Uh-huh. Never get that too early. coming as is. Do rags and Tim's, I'm rolling fast his.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 ZFM. allemaal fijne dagen en een